De afgevaardiging van de Organisatie van Amerikaanse Staten probeerde een oplossing te vinden voor de politieke crisis in het land. De middeling bleef steken op de eis dat de afgezette president Zelaya in het ambt kan terugkeren. De huidige Hondurese leider Micheletti wil dat niet. Micheletti kwam in juni aan de macht na een staatsgreep. Ondertussen zit Zelaya nog steeds in de Braziliaanse ambassade in Honduras. Het gebouw is omsingeld door militairen die Micheletti steunen. De Tsjechische president Klaus eist een extra voetnoot in het verdrag van Lissabon. Daardoor dreigt het ratificatieproces verdere vertraging op te lopen. Euroscepticus Klaus wil dat een passage over grondrechten in het verdrag wordt verduidelijkt. Hij maakte zijn eis kenbaar in een gesprek met premier Reinfeldt van EU-voorzitter Zweden. De president wacht ook nog om een oordeel van het Tsjechische Hof over het verdrag. Sinds Ierland het verdrag vorig weekend aannam... zijn Tsjechië en Polen de enige twee EU-landen die het nog moeten ratificeren. De parlementen van de landen hebben het al goedgekeurd. De Poolse president Kaczynski heeft beloofd dat hij zaterdag zijn handtekening zal zetten. Uit een huis in Californië heeft de politie 77 katten weggehaald. gebeurde naar klachten van de buren. De katten liepen rond in hun eigen uitwerpselen. De bewoners van het huis reageerden stom verbaasd toen de politie aanbelde. Ze waren ervan overtuigd dat ze goed voor de dieren zorgden.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 106.9 ZFM ZFM can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you try. Hey, look at what a job you've done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always stay? Someone else's dream of who you are what's good for you. But you're not good for anybody. Just satisfied. James, do you like your life? Can you find release? Will you ever change? When will you write your masterpiece? Do what's good for you. You're not good for anybody. James. so much more